de klok van arme muiden. Welkom thuis, voor ons zal luiden. Wordt de vreugde soms vermengd met droevenis, als een schip op zee het roer. Wij komen thuis gevaren. Rijk was de buit, maar lang en zwaar de nacht. Land in zicht en onze ogen staren naar de keuken die lokkend op ons wacht. Als de klok van Arnhemuiden welkom thuis voor ons zal luiden, wordt de vreugde soms veranderd. schip op zee gebleven is. Rijke zee, waarvan de vissers dromen. Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind. Vrede zee, jij hebt zoveel genoten. Jouw schoot, rust weinig trouwe vriend. Als de klok van Arnhem muiden, welkom thuis voor ons alleen. schip op zee gebleven is. Wordt de vreugde soms vermengd met droevenis? Als een schip op zee